Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De KNVB heeft los geld overgemaakt naar criminelen. Die hadden de bond eerder dit jaar gehackt. En om te voorkomen dat de boeven gegevens van topvoetballers online zouden slingeren... is er dus geld betaald. Dat zegt deze cyberdeskundige. Ehm, ja, anders had dit zeer eh, ernstige gevolgen kunnen hebben voor mensen. Als je paspoort op straat ligt, als het salaris van Frenkie de Jong wellicht op straat ligt. Ehm, en we hebben niet alle gegevens. Dus van deze doelgroepen benader ons als je nog twijfelt. De hackers zouden een miljoen euro hebben geëist. Wat voor bedrag de KVB heeft betaald, dat weten we niet. Een schilderij van Van Gogh is weer terug in het Singermuseum in Laren. Het gaat om het werk Lentetuin. Dat schilderij werd dik drie jaar geleden gestolen uit het museum. Dat was toen wereldnieuws. Kunstdetective Arthur Brand volgde het spoor en vond het terug, vertelt hij aan de Telegraaf. Het werk was via kunstrovers in handen gekomen van zware criminelen. LG krijgt een boete van bijna 8 miljoen euro. De elektronicafabrikant heeft volgens de toezichthouder afspraken gemaakt met zeven grote webwinkels over de prijzen van tv's. En dat mag niet. Die prijsafspraak is oneerlijk voor andere merken. En daardoor zou je als consument ook meer moeten betalen als je zo'n tv koopt. En rond deze tijd beginnen studenten in Den Haag aan een bijzonder hoorcollege. Ze worden toegesproken door de Oekraïense president Zelensky. Daarna is er ruimte voor vragen. Madalina uit Oekraïne is er ook bij. Zij wil van Zelensky weten hoe ze aan haar Nederlandse vrienden moet uitleggen... dat het belangrijk is om Oekraïne te steunen. I noticed that uh, Dutch people hesitate to donate on military equipment... because they have an association that it brings harm and does. Um, so yeah, my question is mostly about how do we explain it to people who are privileged to be pacifist. Zelensky gaat dus eerst speechen over oorlog en internationale internationaal recht. Volgens de Unie passen die onderwerpen binnen de studie. En ook willen ze hun steun betuigen aan Oekraïne. Het weer nog mist en in Limburg wat regen. Daarna is het droog en is er soms ook wat zon.